Gert Kluk met het NOS-journaal. In Kampen, Steenwijk en Zwolle zijn de afgelopen maanden zeker vijf mannen beroofd... na een afspraak te hebben gemaakt via de homochatsite bullchat.nl. Op de plek waar ze hadden afgesproken werden ze door een man opgewacht en beroofd. Enkele mannen werden ook mishandeld. Bij een van de slachtoffers kwam de overvaller thuis. Toen hij de deur opendeed werd hij meteen aangevallen en beroofd politie denkt dat meer mannen slachtoffer zijn geworden en roept hen op zich te melden. Mogelijk deden sommige mannen geen aangifte omdat ze niet willen bekennen dat ze een homo chatsite site bezoeken. CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma wil lijsttrekker worden van het CDA. Hij is de eerste landelijke bekende die zich meldt. Van Haarsma-Buma benadrukte dat het CDA een partij is die met anderen samenwerkt. Buma heeft zijn buik vol van de samenwerking met de PVV en kan zich niet voorstellen dat het CDA nog eens met die partij in zee gaat. Het CDA-partijbestuur maakte hier deze week bekend dat de leden de nieuwe partij kunnen kiezen. Drie bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn teruggekeerd op aarde. De twee Russen en één Amerikaan hadden zes maanden in de ruimte doorgebracht. Ze zijn teruggekeerd met een Soyuz-capsule en met een parachute geland in het noordoosten van Kazachstan. In het internationale ruimtestation ISS zijn momenteel nog drie mensen aanwezig en een van hen is de Nederlander André Kuipers. Twee leidinggevenden van kinderopvang De Blokkendoos in Horen stappen naar de rechter. Ze zijn door de gemeente geschorst omdat ze kinderen zouden hebben mishandeld en verwaarloosd. Maar het onderzoek waarop de gemeente zich baseert deugt niet, zeggen ze. Het onderzoek werd uitgevoerd door de GGD. Omdat een bezwaarprocedure tijd kost, stappen de geschorste leidinggevende naar de rechter en die kan besluit van de gemeente opschorten. Het weer vanmiddag in het westen af en toe zon, in het oosten bewolkt met kans op een bui, temperatuur rond 14 graden aan zee en 18 graden in het zuidoosten.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Bussum en het Bunschoten 11 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Honendrecht 3 kilometer. Ligt daar een plaat hout op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Reewijk 3 A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 kilometer. A16 Rotterdam Breda voor de randweg Dordrecht 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 De Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier voorbij komen op ZFM Zandvoort. 22e jaargang weer dat wij hier de hitlijst presenteren. De aflevering 17 van deze jaargang. Vandaag alweer 27 april van 2012. Het is lekker verdeeld. Deze zijn namelijk 17 stijgers en 17 dalers. Er zijn ook de drie zittenblijvers en er zijn ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Dat heeft natuurlijk ook drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Kevin De DeGraw en Soldier doen dat na 16 weken. Lana Del Rey, Born to Die na 12. En de Juan Franca, You and Me al na 5 weken weer uit de lijst verdwenen. De nummers 38, 39 en 40 waren dat van vorige week. Nu dus alle drie uit de lijst. Een goede week voor Of Monsters and Men. Little Talks gaat 9 plaatsen omhoog en is de snelste stijger van deze week. Love and Top van Beyoncé, daar is Europa ondertussen wel klaar mee. De plaats zakt 14 plaatsen en daarmee de snelste daler. Langs genoteerd zijn Week 2. Eentje komen we pas in het volgende uur tegen. Is van Jason Mraz, I Won't Give Up. Staat al 15 weken in de lijst. Een andere zak deze week van 33 naar 40. Hij, hij zijn er drie.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 So turn my sound up and mount up and do my uh, thing. Uh, now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children.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 Het hele weekend zit weer vol met programma's, informatie, entertainment. Het zit helemaal vol. Laat je radio dus lekker op de 106.9 FM staan of op de kabel natuurlijk 104.5. de eerste binnenkomen gaan we naar plek 38. 39 slaan we deze week even over. Is in handen van whistle Kicks en Mama daan. 14 weken staat hij in lijst, zak van 35 naar 39. 2012, dat lijkt toch wel het jaar te worden van de Braziliaanse hits. Michel Telo die scoorde al een van de grootste hits van dit jaar met IC Pego. Maar zijn opvolger die staat al klaar en dat is eh, deze keer niet Telo zelf. De eerste in de rij, een mogelijke zomerrit, die komt van Gustava Lima en die heet Ballade. Blaren kwam afgelopen jaar al uit in de top 10 in eigen land. Maar daar wordt hij nog steeds eh, flink verkocht. En een stroomversnelling komt dat nummer nu dus ook in Europa uit. Als gezien het succes van de eh, IC ETPGO en de naderende zomer natuurlijk niet bepaald een vreemde actie. De volgende overeenkomst tussen beide nummers, dat is de Braziliaanse voetballer Neymar. Want Neymar die is op de YouTube in verschillende filmpjes te zien met beide zangers. it. Gustavo Lima je, je, plaat die je meteen aan de zomer doet denken. Gustavo Lima en Ballade, nieuw binnenkomen dus op 38. En of het weer eh, zo blijft als dat het nu is, dat gaan we natuurlijk om eh, half eh, vier even bekijken. Dan gaan we kijken naar het weer voor dat komend weekend. En dan nemen we ook meteen maar even Koninginnedag mee. Wat natuurlijk maandag alweer voor de deur staat. We staan er even een paar over op 37. Snow Patrol, In The End, Fun en Chanel Monwa, We Are Young op 36. En Beyoncé dus een van de zakkers van deze week. En zij doet het wel heel snel. Love van Tap zak namelijk van 21 naar 35 in de 14e week. Daarmee de snelste daler. Tijd voor een eh, klein sprookje dan, want er was eens lang geleden een muzikaal talent dat R&B muziek een geheel nieuwe betekenis gaf. Helaas kreeg dat eh, dat allesverslindende trend die dans en pop heet hem in zijn greep en raakte de muzikus verblind door het succes dat hem opleverde. Vervolgens begonnen sinistere figuren als eh, Pitbull, will.i.am en Justin Bieber hem te ondringen. Zijn naam was Usher en hij wist met singles als OMG. DJ Got Us Falling in Love Again en More natuurlijk wereldwijd de hitlijsten te bestormen. Maar zijn ziel en liefde voor R&B muziek leken al lang verloren te zijn gegaan. En niks blijkt nu minder waar, want Usher die heeft zijn waardigheden hervonden. Op wijsdag bracht uh, eh, Mr. Raymond heel onverwacht zijn nieuwe single Climax uit. Ook geproduceerd is door uh, Diplo. Uit eh, deze samenwerking vloeide een mix van R&B en electropop. Diplo Next Level Electro zou noemen je bezinkt in de hoogste registers de liefde. Dat begeleid wordt door een heel subtiele trendy, eh, instrumentaal. Die slechts eh, één keer continu herhaalde noten bestaat. Serious, the best record I've been part of, dus een eh, trotse diplo. Climax is inderdaad een briljante track die puur sectiones uitstraalt. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij Usher is met deze nieuwe plaat. En dat hij eindelijk weer eens gewoon zijn R&B kant op kan gaan. Climax komt deze week binnen op 34. Usher terug in de lijst van Europa. legend Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling up took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah, Is there anybody out there? He's really counting on your love, still struggling up here, But you act like leren kennen via Waka Waka It's Time for Africa. Kaneen en de dame die nou al jaren meeloopt in de muziekindustrie, Nelly verzaden samen. Is Anybody Out There gaat deze week omhoog van 36 naar 32. De laatste binnenkomen vinden we dan op 31. Hoewel eh, Better Than I Know Myself een uitstekend nummer is, bleek het niet geschikt als de single voor Lambert's aankomende studioalbum Trash Pacing. Deze sterke pianoballade wist niet voldoende op te vallen tussen de alledaagse pop-dance-hitlijsten. En om toch nog even de aandacht op zich te vestigen voor het album dat op 15 mei verschijnt, brengt Adam nu Never Close Your Eyes als single uit. Een nummer met aanzienlijke hogere kans om een hit te gaan worden. Net als diens voorganger is er ook een Never Close Your Eyes geproduceerd door succesvolle Dr. Luke smaakgevende ingrediënt in de electro-pop formule dat is Bruno Mars, je invloed in het eh, schrijfproces duidelijk te horen is. Een hoog uithalen van Alembert.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 Een sterke zet van Lambert. Het, uh, het alarm, dat zal wel klinken bij deze blad. Want Adam Lambert en Bruno Mars doen het meteen goed hoor. Never Close Your Eyes komt deze week binnen op 31 in de lijst van Europa.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 Nou eens even kijken naar hoe de lijst dan eruit ziet. De nummers 40 tot en met 31. Wiz Calafia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Jong, wild and free. In de 15e week zakken zij 7 plaatsen naar nummer 40. Russell Cakes, Mama Doe staat nu 14 weken in de lijst. Zak naar 39. Gustavo Lima en Ballade komt nieuw binnen op 38, 37. Drie plaatsen verliezen in de 12e week voor Snow Patrol en In The End. Fun, Chanel Monois en We Are Young in de 28e week. Eh, in de 14e week van 28 naar 36. Snel gedalen van 21 naar 35 in de 14e week. 14 plaatsen verlies dus voor Beyoncé Love on Top. Usher en Climax komt nieuw binnen op 34. 33, 10 plaatsen verlies in de 13e week voor Michel Kiwanuka Home Again. Knaan en Nelly Furtado. Is Anybody Out There? In de derde week gaan zij ook van 36 naar 32. 31 dus nieuw binnen voor Adam Lambert en de Bruno Mars. Never Close Your Eyes. dit is nummer 29. Acht plaatsen winst in de tweede week voor David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. you been? Where you been all my life? All my life. Science, science. smooches. You're a beast, you're, you're a beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it be like? I Can Only Imagine in de tweede week omhoog van 37 naar 29. Een samenwerking tussen David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. ZFM, Westkust, weerbericht. Even over de klok van half vier op deze vrijdagmiddag. Vanochtend schijnt de zon nog geregeld, maar vanmiddag neemt de wolking toe. Het blijft wel droog en een matige aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de loop van de dag neemt de wind wel in kracht af. Temperatuur vandaag maximaal 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer bewolkt, maar wel overal droog. Zwakker tot uh, hooguit matige naar noordoost draaiende wind daalt temperatuur naar 9 graden. Morgen is dan weer bewolkt en valt een geruime tijd regen. Vooral in de middag regent het stevig door. Tussen 8 uur in de morgen en 8 uur in de avond kan er gemiddeld zo'n 12 mm aan regenwater vallen. De noordoostelijke wind die neemt in de polder toe naar vrij krachtig en naar zee eh, krachtig. Kracht 6 en de temperatuur die eh, stijgt morgen naar een graad of 14. Zaterdagavond in de nacht naar zondag is het ook bewolkt en regent het gewoon vrolijk door. De noordoostelijke wind die wijdt matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag dan is het ook weer bewolkt. Het regent nog af en toe en een stevige noordwestelijke wind die neemt eh, duidelijk in kracht af. De temperatuur zal zondag uitkomen tussen de 16 en de 18 graden. Maandag, Koninginnedag. Dan ziet het weerbeeld er gelukkig wel prachtig uit. De zon die schijnt flink, het blijft droog. En het wordt een graadje of 17, dus alles bij elkaar gaan we een uh, lekkere Koninginnedag tegemoet. Maar wat we ook tegemoet gaan is gewoon nog anderhalf uur lang de grootste hits van Europa.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 Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, oh, let's go get it down. The sound, on, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give 2 I'm shit. on the floor. alle grote hits, die scoren ze altijd met iemand. Haar eerste single Check It Out werd eh, nummer 27 in de Nederlandse 40 samen met Will I Am. Nummer 28 werd ze samen met David Guetta en Flo Rida, Where Them Girls At. Turn Me On met David Guetta kwam tot 26. Madonna en Mia, Give Me All Your Loving kwam tot 18. Eh, nu eindelijk een plaat waar ze alleen zelf in zingt. Die is nog niet in de Nederlands top 40 gekomen, maar staat nog steeds in de tipparade. Daar komt die trouwens nog niet verder dan eh, plek 5. Ik heb het over Nicky Mier en Starships. In de vierde week gaat zij omhoog van 29 naar 27. See, I've been waiting crime, such a crime, not a single word. Sipping on that on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. van 30 naar 22. En daarvoor Carmen met Broken Hearted. En Broken kwam ook drie weken geleden in de lijst. Kwam vorige week niet verder dan 32. En nu nog steeds twee plekjes achter Rihanna dus op 24. Eén plaat ertussen, dat is eh, Alicia Reed en de Jim Smokers. Alone Again. In de twaalfde week zakt hij eh, vier plaatsen van 19 naar 23. Voor je klaar staat de laatste in de... Voordat we de top 20 ingaan, de nummer 21 is dat dan. En is in handen van uh, Ray en Honestly... Honestly staat nu vier weken in de lijst en gaat omhoog van 26 naar 21. Honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your mind. go cause I got no problem with I got no problem with saying goodbye to yourself, so don't blame me I'ma go cause I got no problem with Dat was de nummer 21. Dus kijken wij even achterom. Vinden wij op 30 12 plaatsen verlies in de 11e week voor Katy Perry, Part of Me. Van 37 omhoog naar 29 in de tweede week. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. Room 5, Wiz Clavia en de Payphone in de tweede week omhoog van, 38 naar 1, van 31 naar 28. Nicky Mier en Starships in de vierde week van 29 naar 27. Everjack en Shaman Logic, Can't Stop Me Now, zet een plaats in de zevende week naar 26. Paris Movement, Justin Bieber, Live My Life in de negende week van 22 zakken naar 25. Carmen en Broken Heart, dat staat nu drie weken in de lijst, gaat van 32 omhoog naar 24. Alicia Reed en Jump Smokers, Alone Again, in de twaalfde week zak het van 19 naar 23. Rihanna, Where Have You Been, staat nu drie weken in de lijst en gaat omhoog van 30 naar 22. En Show Ray, Honestly, in de vierde week omhoog van 26 naar 21. De nummer 20 staat drie weken in de lijst, is van Mayer Houthouder en Russell Cakes. En de plaat heet The Walk. Van 27 dus omhoog naar nummer 20.